maar het kabinet neemt nu dus allemaal maatregelen... zegt politiek verslaggever van der Wulp. Een paar weken geleden werd al bekend dat eh, het minimumloon... met 10% omhoog gaat volgend jaar. Dat betekent eh, dat ook de AOW en de uitkeringen meestijgen. Uh, het kindgebonden budget gaat omhoog. De huur- en zorgtoeslag gaat omhoog. De inkomstenbelasting gaat iets naar beneden. Staat allemaal in uitgelekte stukken van de miljoenennota. Dat is de begroting die komende dinsdag, dan is het Prinsjesdag, wordt gepresenteerd. Siewert van Liene en zijn partners hebben niet volledig meegewerkt aan het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Ze gaven maar een deel van de documenten aan de onderzoekers, zegt verslaggever Wilma Borgman. Misschien nog belangrijker dat het landelijk consortium hulpmiddelen, hè, dat was de club die namens de Rijksoverheid de inkoop coördineerde, die wilde helemaal die deal niet met Van Liende. En het ministerie van toen Hugo de Jonge heeft dat toch eh, doorgedrukt. Minister Helder zegt dat ze onder grote druk moest beslissen over de deal en ze vindt dat ze zijn misleid door Van Liende en zijn collega's. Ook Ajax-voetbalsters zijn gevallen door de oud-directeur Mark Overmars. Een speelster zegt dat ze in de fysioruimte is betast door hem. Twee anderen zouden dat hebben gezien. Overmars zou het hebben afgedaan als grap. Ajax wil niet reageren op deze nieuwe verhalen. Overmars stapte begin dit jaar op nadat hij lange tijd grensoverschrijdende berichten stuurde naar vrouwen binnen de club. Inmiddels werkt hij bij FC Antwerp. En Bad Bunny heeft een huis gekocht voor een meisje van 10... dat eerder dit jaar een schietpartij op een basisschool in Texas overleefde. Bij die schietpartij vielen 21 doden. Er zaten 19 kinderen bij die tussen de 7 en 10 waren. De muzikant heeft samen met een paar andere reggaeton-artiesten geld gedoneerd... zodat het meisje van tien met haar familie op een veilige plek kan wonen. Ze werd twintig keer geopereerd en lag 66 dagen in het ziekenhuis. Maar toen ze uit het ziekenhuis kwam durfde ze niet meer naar huis... omdat ze erachter kwam dat de schutter in dezelfde buurt woonde. Maar daar hoeft ze nu dus niet meer heen. En dan nog het weer. Af en toe regen, af en toe zon. Het is een graad of 16. Later vanavond en vannacht meer kans op regen.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 Oh, je denkt dat je geweldig yourself je verder bent, dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart.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 Anders komt er over een maand een nieuwe driedaagse staking, zegt vakbond FNV. Vandaag staakt het personeel in het streekvervoer ook voor hogere lonen, meer personeel en een lagere werkdruk. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de mondkapjesovereenkomst met Siebert van Linden met kracht doorgezet, blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Deloitte. Het ministerie wist dat Van Lindes BV een commerciële onderneming was, maar vond snelle levering van mondkapjes belangrijker. Later bleken Van Linden en partners daar miljoenen aan te hebben verdiend. En uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat voor komend jaar een koopkrachtverbetering wordt verwacht van 3,9 procent.